Rond 1 uur kondigde burgemeester Halsema een noodbevel af... dat mensen dwong het museumplein te verlaten. Een stoet demonstranten liep toen naar een FVD-manifestatie... in het Westerpark in Amsterdam. En een deel van de mensen keerde later terug op het museumplein. Bij confrontaties met de politie is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook zijn er arrestaties verricht. Mensen die geboren zijn in 1997 en 98 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Dat heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Eerder vandaag werd ook al aangekondigd dat mensen uit 1995 en 96 aan de beurt zijn. De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is nog steeds niet geblust. Rond 6 uur waren er nog zo'n 70 brandweerlieden bezig om het vuur te blussen. Vanochtend vroeg brak de brand waarschijnlijk uit in een kantoor op de derde verdieping. Volgens de president werkte de brandblusinstallatie niet goed... waardoor het vuur snel om zich heen kon grijpen. Een man van 51 is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brand. Het gebouw is zwaar beschadigd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn vijfde Olympische Winterspelen. De viervoudig Olympisch kampioen is door de selectiecommissie van Schaatsbond en KNSB... aangewezen voor de ploegenachtervolging en de massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Met het aanwijzen van Kramer en Bosker is er in de Olympische ploeg geen plek voor Tijmen Snel en de Tap. Het weer vanavond trekken er buien over ons land met kans op hagel of onweer. Vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog bij minima rond de 8 graden. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden.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 Fijne dagen. the song of a wintry fairyland. get it going. vibe a second. This a club, girl, while you arrive naked. Hear that? How the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. something sexy about a girl on the floor, all her friends around her.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 Eh? Shut your mouth, fool, get your crew. Uh. The thick body and the red one, too. Eh? I'll be right here waiting on you to uh. see if y'all could do that switcheroo. Yeah, damn van het jaar met ZFM.